moet er 1,4 miljard euro bezuinigd worden. Volgens de NS gaat het om arbeidsplaatsen in alle takken van het bedrijf. De vervoerder hoopt vooral door natuurlijk verloop in te krimpen. Zo gaan de komende vijf jaar ongeveer 2500 medewerkers met pensioen. Het Capino Ballet en muziekfestival Eurosonic Noorderslag krijgen de komende vier jaar toch weer subsidie. De Tweede Kamer heeft minister van Engelshoven gevraagd om een negatief subsidieadvies van de Raad voor Cultuur in de wind te slaan. De Kamer en de minister vinden dat de cultuursector steun nodig heeft vanwege de coronacrisis. In april trok het kabinet daar al 300 miljoen euro voor uit. Volgens Van Engelshoven staat als een paal boven water dat er gesproken moet worden over extra steun. Maar ze wil geen bedragen noemen voor Prinsjesdag in september. In Afghanistan zijn op een drukke veemarkt in de provincie Helmand... zeker 23 burgers omgekomen bij een mortieraanval. Ook ontplofte er een autobom, melden de autoriteiten. De Taliban en het Afghaanse leger geven elkaar de schuld van de aanval. Het is de bedoeling dat de partijen begin volgende maand verder praten... over het beëindigen van hun onderlinge strijd. Aan het einde van de ramadan was er in Afghanistan een gevechtspauze... maar daarna leidde de strijd weer op. De Franse oud-premier François Fillon is schuldig bevonden aan het verduisteren van ruim een miljoen euro aan overheidsgeld. Hij krijgt vijf jaar gevangenisstraf, waarvan hij er zeker twee moet uitzitten. Zijn vrouw kreeg drie jaar voorwaardelijk. Ook moeten ze allebei een boete van 375.000 euro betalen. Fillon zou vanaf de jaren 80 tot 2013 zijn vrouw en kinderen hebben betaald voor werk dat ze nooit uitvoerden. Zogenaamd als parlementair assistent. In 2017 maakte het schandaal een einde aan de presidentscampagne van Fillon. Het weer, bewolking en een bui, ook wat zon, vrij veel wind en het is 19 tot 23 graden. Morgen vooral in de avond regen in het zuidoosten, aan de middagtemperatuur verandert weinig.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 Op deze zaterdagmiddag live en maandagmiddag de herhaling van eh, dit programma. Je hoort uit de jaren 70 inderdaad de single van Delegation. En Where is the Love? Nou, jij gaat eh, nou vertellen wat we allemaal gaan doen in dit uur. En ik, ik heb een hele stapel A4'tjes van je gekregen. Klopt. En mijn vertrouwde Zandvoort... Une belle histoire. Ja, nee, dat, wordt, uh, dat, nogal lastiger. Maar ik heb ze niet voor niets op deze stapel zo gelegd, hoor. Steeds als je me aankijkt, vertrouw me. Ja, nou. ja, ja. Nou ja, allemaal gedichten van de dag. Eh, en, eh, ja, en het welke het gaat worden, dat hoor je zo meteen, hè? Ja, om liefhebbers, kwart voor vijf is het weer zover het gedicht van de dag. Maar ze liggen expres op deze volgorde. Meer zeg ik er niet over. Oké, <laughs> goed. Ehm, voor de rest mag je jezelf die keuze bepalen. dier, half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. Nou, we hadden, we hadden Beauty... Die heeft inmiddels een thuis gevonden. We hadden vorige week Goliath. Nou, die, die was ook eh, gelijk alweer uh, onder dak. En nu hebben we Rex. Om half vijf het dier van de week. En om kwart over vier hebben we natuurlijk eh, nog een stukje pit report. Want ja, de, nog een paar nachtjes slapen en volgende week zondag is het zover. Nou, eerder al, We gaan natuurlijk even... zo gaan eerst vrije training op de vrijdag... en de kwalificatie op zaterdag en de echte race op zondag. En wel in Oostenrijk. het Formule 1 geweld barst weer los Natuurlijk rekening houden met alle regels die er zijn eh, zonder publiek. Maar eh, van, eh, voor de televisie, dan kan je het weer perfect volgen. Heb je al gehoord dat uh, trouwens een feestje gaat bouwen? Nee, gaan ze, gaan ze het weer doen? Ze gaan een feestje bouwen, want ze hebben natuurlijk voor een paar jaar... de licentie om de Formule 1 uit te zenden. Ja. En RTL Duitsland die stopt ermee na dit seizoen. Oké. Dus dan zijn zij het enige kanaal waar je het een beetje normaal op kan ontvangen. Dus dan hopen ze weer een hele hoop abonnees erbij te krijgen. Goed, in ieder geval eh, om kwart over vier, luisteraars en kijkers, hebben we Pit Report. Dus drie vaste items dit laatste uur. En natuurlijk heel veel heerlijke muziek. En ik ga even nadenken over het gedicht van de dag. Ze liggen in eh, vertrouwde volgorde, <laughs> of niet? Nou, Albert Jan, ik zeg niks. nou. Ik zeg niks. Jawel. Oké. Nou, we hebben het er zo wel even over. I know deze zaterdagmiddag in uh, eh, Salvoort, graadje of 19. En dan deze van de Staple Singers op uh, het geluid. the I'll take you there.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 FM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Zo, ja, ik heb echt zin in, uh, eh, jou Volgende week dan gaan de heren van de F1 weer van start. We beginnen met twee races op Oostenrijk. Zou ik alles vertellen of heb jij ook nog nieuws? <laughs> nee, ga nee. Ik, nee, ga nee, nee, nee, nee, nee. Jij hebt de laatste nieuwsjes rondom Max Verstappen en zijn collega's. Nou, allereerst natuurlijk voor de start van de Formule 1 seizoen... volgende week in Oostenrijkse Spielberg... zijn bij 600 eh, corona coronatests in de regio nog geen besmettingen geconstateerd. Dat meldt Manuela Manschner Manchner eh, namens de plaatselijke VVV aan het persbureau APA. Rond het circuit, waar volgende week de Formule 1-circus neerstrijkt... wordt sinds twee weken met name hotelpersoneel getest op de, het longvirus. Dat gebeurt op vrijwillige basis. Het is de bedoeling dat rond de eerste twee races van dit jaar... Beide op het circuit van Spielberg zo'n 10.000 tot 12.000 tests worden uitgevoerd. Om toestemming te krijgen voor, de voor, het organiseren van de wedstrijden... was sowieso een streng hygiëneprotocol geëist. Fans zijn zoals bekend bij de races niet toegestaan. Formule 1 renstal Williams heeft vlak voor de aanvang van het seizoen... de kleurstelling van de racewagen veranderd. De boliden van de coureurs George Russell en Nicolas Latifi zijn is overwegend wit... met blauwe en zwarte accenten. Op de achtervleugel prijkt, het, prijkt de regenboog. Het symbool waarmee de koningsklasse van de autosport... alle hulpverleners die zich inzetten voor de bestrijding van het coronavirus bedankt. Als gevolg van de pandemie begint eh, het seizoen bijna vier maanden later dan de bedoeling was. De Formule 1 opent volgend weekend, zoals gezegd, met de grote prijs van Oostenrijk. Williams voert plotselinge wijzigingen aan de auto door... omdat hoofdsponsor Rocket eind mei het contract per direct opzegde. De renstal verkeert mede daardoor in grote financiële nood... en is naastig op zoek naar nieuwe geldschieters. Formule 1-baas Chase, eh, Chase Carey eh, stort uit eigen zak een miljoen dollar... in het nieuwe diversiteitsfonds. Dat moet bijdragen aan een betere vertegenwoordiging van minderheden in de koningsklasse. De Formule 1 gaat het fonds primair, maar niet exclusief gebruiken... om jonge talenten in de kartsport te ondersteunen. Ook zal het geld worden aangewend om bijvoorbeeld extra stageplaatsen te creëren. We erkennen dat de sport meer divers en inclusief moet zijn, aldus Gary, die klaarblijkelijk goed heeft geluisterd naar wereldkampioen Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur pleitte eerder voor een speciale commissie. De wereld is multicultureel. De Formule 1 zou daarvan een afspiegeling moeten zijn... maar dat is het niet. Het moet niet bij woorden blijven. We moeten actie ondernemen. Het is de hoogste tijd. Kerry is het daarmee eens. We hebben vorig jaar al een strategie uitgezet om onze positie daarin te verbeteren... maar we moeten en willen meer doen. Zo komt er tevens een werkgroep die gaat luisteren naar teams, coureurs en externe deskundigen... en zorgdragen voor het feit dat de juiste stappen worden genomen... om de diversiteit in de Formule 1 toe te laten nemen. We willen er zeker van zijn dat we mensen van elke eh, afkomst... dan ook eh, de beste kans kunnen geven om te werken in de Formule 1... ongeacht hun geslacht, geloof, de aardheid of fysieke mogelijkheden. Om extra geld in te zamelen voor het diversiteitsfonds... worden eh, rond elke Grand Prix blokjes van de zwart-witte finishvlag verkocht. Het vanwege het coronavirus uitgestelde Formule 1 seizoen... zoals gezegd begint volgende week zondag op 5 juli... met de Grand Prix van Oostenrijk. En tot slot, Sebastian Vettel heeft voor het eerst... na de maandenlange coronapauze... weer achter het stuur van een Ferrari gezeten. De Duitse Formule 1-coureur reed afgelopen dinsdag testrondjes op het circuit van Mugello. Hij deed dat in een bolide uit het bouwjaar 2018. De Formule 1 maakt zich op voor, voor een verkort seizoen... dat bijna vier maanden later begint dan gepland. Ook teamgenoot Charles Leclerc testte dinsdag op Mugello. Ferrari gebruikt uit de test vooral om coureurs en monteurs te laten wennen...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 Teruggaan naar de jaren 80. Wat was dat een mooie tijd, hè? Yo, de Let Me Be The One, eh, de single uit eh, die tijd van eh, de groep Five Star. Het is precies half vijf. Commissaris Rex. Ja, en hij stelt zichzelf even aan u voor. Mijn naam is Rex. Ik ben een Mechelse herder van ruim 9 jaar. U zult wel denken, wat zielig dat ik op mijn leeftijd in het asiel zit. Maar mijn baasje was ziek en kon niet meer voor mij zorgen. Ik ben een hele vriendelijke hond naar mensen... En maar vergeet daarbij wel dat ik een beetje te groot ben om op schoot te zitten. Naast samen knuffelen ben ik ook nog best speels en luister ik als de beste. De kinderen wonen niet in mijn vorige oude huis... maar volgens mijn baas was ik hier altijd wel heel vriendelijk naar. Mochten er kinderen in mijn nieuwe huis wonen... dan wil ik er graag wel even van tevoren even kennis mee maken. Andere honden, daar heb ik helemaal niks mee. Zolang ze uit mijn buurt blijven, kan ik ze netjes negeren. Maar zodra ze te dichtbij komen, laat ik dat wel weten dat ik daar geen zin in heb. Buiten loop ik wel heel netjes aan de riem, mits je duidelijk bent. Ik ben nu eenmaal toch echt een herderman. Als je niet duidelijk bent, probeer ik je gewoon lekker uit. Bij mijn vorige baas liep ik aan een anti-trektuig... omdat ik kan vergeten dat er ook nog iemand aan de andere kant van de riem loopt. Hier op het terrein loop ik netjes aan de halsband zonder te trekken. Een simpele nee of even stilstaan is vaak al voldoende. Het ligt natuurlijk altijd aan de baas hoe ik mij gedraag. Maar bij de juiste baas zal ik voor de volle 100% mijn best doen. Ik houd, eh, ik, zo houd ik je goed in de gaten, wil altijd wat voor je doen... en ben nog actief en ga graag samen met mijn baas op stap. Ik beheers de commando's heel goed en ook als we samen spelen... met de bal laat ik deze netjes los als je dat vraagt. Als ik eenmaal gewend ben, kan ik best even op je huis passen als je weg moet. Maar het zou wel fijn zijn als, je, als mijn baas veel tijd voor me heeft op mijn oude dag. In mijn gedrag ben ik een echte herder. Doe graag iets voor mijn baas en ben ook graag samen met mijn baas. Ik sta ondanks mijn leeftijd ook zeker open om nieuwe dingen te leren. Mijn verzorgers vinden het wel handig als ik u vertel dat ik de deuren kan openmaken... en ik in mijn vorige huis gewend was om de tuindeur zelf open te maken als ik moest plassen. Wie heeft er voor mij een ruime mand klaarstaan? En waar verblijft Rex? Rex verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland Keeselstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland. Want ook Rex verdient een thuis. Gewoon een hele lieve inbreker dit. Hele lieve. Die deuren zo open. Uitbreker. Ja, nou, daar komt hij aan, hè. Commissaris Rex. Jawel, hier is uh, läuft es nicht. Tja, sie war jung, das Herz so rein und weiß und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, to the sweet, you got rap to the heat, ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, babe, you know, I miss my funky friends, mein Jack und Joe und Jill. Mein Funkverständnis, ja, das reicht zur Not, ich überreiß, was sie jetzt will. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür, wäre das nicht noch Rauch? Die Special Places sind ihr wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch, dort singen's. Da, Eh, wachten op een eh, nieuw baasje in het eh, dierenasiel. Hoe oud is Rex? 9 jaar, hè, albert Nog een keer? 9 jaar toch, Rex? Hoe oud hij is? Zoiets. Ja. Zo, zoiets. Doe het voor, Rex, ja. Rex is 9 jaar. Oké, nou, Kees om straat nummer 5. Uh, ga voor Rex of de andere leuke dieren. Daar is een kijkje nemen. Uiteraard wel even van tevoren aankondigen dat je, dat je komt.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 Now she'll go her way, and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Mrs. Jones. home. Ja, deze doet het altijd wel goed, hè, deze plaat, uh, albert Dat geheig al, Dat geheig, Billy Paul. Nou, Toon, ik hoop dat je mooi Ja, Toon. Me en Mrs. Jones. nou, we hebben... ook een Mrs. Jones. <laughs> ja, inderdaad. hey, we hebben nog een eh, leuk uh, verzoekplaatje. Laat maar horen, wat hebben we ditmaal op de draaitafel? Ah, zet hem maar goed hard. Ja, hij kraakt nog zo lekker, hè. Dusty Springfield. spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik altijd wel verdwalen, maar dat houdt de zaak in evenwicht. Dus laat me, laat me. maar gaan. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden nooit vergeten. Want wie mij lief is, blijft mij lief. Maar waar ze wonen, moest ik weten maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze eens wel weer ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten. Komt vanzelf weer voor elkaar. zo gedaan. Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel, maar ook van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde. Ik leef gewoon van uur tot uur. zal eens wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt <laughs> niet onderuit. En ik laat mijn liedjes dan nou maar zwerven. En dan zoek jij nog maar eentje uit. Voorlopig blijf ik nog jou zanger. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat mij nou maar blijven wie ik ben. hè? Zo'n uh, kippenvel eh, momentje zo op de radio, uh, Albert-Jan. Speciaal voor onze vriend Piri draaiden we deze inderdaad. Een speciale uitvoering van uh, Ramses Shafi. En laat me mijn eigen gang maar gaan. Zo is het maar net. Maar door uh, laat ja, zijn we eigenlijk te laat <laughs> met het gedicht. Want het is kwart voor vijf geweest, maar hij komt eraan hoor. Het gedicht van vandaag. We gaan naar morgenochtend, zondagmorgen. Zondagmorgen. Zandvoort. Heel vroeg. Wandelen langs de boulevard. Het is nog stil in het mooie Zandvoort. Zo vertrouwd. Hoor ik de klokken op het Raadhuisplein. Linksaf naar de Kerkstraat, waar ik altijd mijn boodschappen deed. Het Kerkplein, wat is er veel veranderd. Ik zoek, ik zoek naar winkels die er niet meer zijn. Daar, daar is dat steegje waar kinderen speelden. En nu? Nu via het Gasthuisplein, Zwaluweestraat naar de Haltestraat. Onderweg klinkt uit het wapen muziek die ik meteen herken. Daar is die gouden stem weer. De stem van Zwarte Riek. Zondagmorgen. Ik was het bijna alweer vergeten. Weer heel even terug naar... naar daar. Daar waar het leven ooit begon. Dit moest ik weer beleven. Wat ik nu voel van binnen, dit, dit wil ik nooit meer missen. Zondagmorgen, heel vroeg, hoor ik de meeuwen weer krijsen. De zon, de zon begint weer te schijnen. Het wordt weer licht in ons dorp. Ik voel, ik voel dat ik weer thuis kom. Mijn vertrouwde Zandvoort. Je zit diep heel diep in mijn hart. Langzaam zie ik het dorp ontwaken. Ik voel me prima, ik heb er zin in. De KNRM staat klaar om uit te varen. Dat beeld, dat beeld, dat wil ik bewaren. Weer terug naar het begin. Dan zie ik het café van Ron. En stiekem gluur ik even door het raam. De muren, Vol met al die foto's. En wat zie ik daarin? Laurel en Hardy als motto's. Zondagmorgen. Zondagmorgen vroeg. Heel, heel even terug waar deze zondag toch begon. Ik voel dat ik weer thuis kom. Een vertrouwde Zandvoort. Op deze mooie, mooie zondagmorgen. Dankjewel Albert-Jan voor je ode aan Zandvoort. En ze kwamen allemaal langs, hè? En ook Zwarte Riek. Ja, dat vond ik wel leuk. Zondagmorgen, wandelend langs de grachten. Het is al stil nog in het oude Amsterdam. Zo vertrouwd hoor ik de Westertoren. Dan rechtsaf door het straatje waar ik ter wereld kwam. De Jordaan, wat is er veel veranderd. Ik zoek naar winkels die er niet meer zijn. Daar is het straatje waar ik speelde met mijn vriendjes. En nu via de dam het rockin naar het Rembrandtplein. Onderweg klinkt vanuit een opera muziek die ik meteen herken. Die warme en zo vertrouwde klanken, daar is die gouden stem weer van Johnny Jordaan. die pijn al vergeten. Weer heel even terug daar, waar mijn leven begon. Dit moest ik weer beleven, wat ik nu voel van binnen. Dat wil ik nooit meer missen. Zondagmorgen, hoor de vogels weer zingen. De zon gaat weer schijnen en verlicht aan de stad gevoel dat Als eerste het mooie gedicht van eh, Albert Jan. De ode aan, eh, aan Zandvoort op een zondagmorgen. Prachtig Albert Jan. Ja, prachtig, ook, prachtig, prachtig. Ja, maar inderdaad, je, als, als het heet weer wordt... dan kan je als je op die tijd dan nog even door Zandvoort loopt... Ja, ja, ja, is het heerlijk rustig en dit en dat. En dan moet je gauw naar huis, want dan wordt het heel druk. <laughs> Heel druk zelfs, ja. En eh, morgen eh, zijn we er weer, want we moeten alweer uh, sluiten. Ja, morgen, ja, lekker relaxed uitzending morgen. Van alles wat, veel muziek. En uh, heerlijk op de zondagmiddag van 2 tot 5. Zometeen Fred met Entertainment for You tussen 6 en 8 uur. En ja. En uh, zometeen begint het al, hè? Entertainment for You, een eh, uur uh, krijg je een inleiding, <laughs> om zouden we maar te zeggen. Een voorprogramma. Een voorprogramma, een voorproefje. Klopt. En, dan Entertainment for You live tussen 6 en 8. En morgenochtend van 10 tot 1, vergeet het niet, ZFM Jazz.